De betogers eisen het aftreden van premier Abhisit en willen nieuwe verkiezingen. Ze zeggen dat de regering illegaal aan de macht is gekomen. De in het rood geklede demonstranten zijn aanhangers van oud-premier Taksim, die in 2006 werd afgezet door het leger. Ze hebben premier Abhisit tot 6 uur vanochtend de tijd gegeven om op te stappen. De premier heeft al gezegd dat hij dat niet zal doen. Het Thaise leger heeft versterkingen gestuurd naar de hoofdstad. Gisteren protesteerden naar schatting 100.000 mensen tegen de regering. Die betoging verliep rustig. De partij van de Franse president Sarkozy heeft een forse nederlaag moeten incasseren bij regionale verkiezingen. De socialisten zijn landelijk gezien de grootste partij geworden en haalden bijna 30% van de stemmen. De UMP van Sarkozy haalde 26% en dat was nog minder dan opiniepeilingen hadden voorspeld. Volgens de socialistische leider Aubry hebben de Fransen zich uitgesproken tegen het oneerlijke en inefficiënte beleid van Sarkozy. De werkloosheid in Frankrijk is opgelopen tot 10%. Opmerkelijk was ook het succes van het extreemrechtse Front National, dat bijna 11% van de stemmen haalde. Volgende week is de tweede ronde van de regionale verkiezingen. De socialisten hadden al de meerderheid in 24 van de 26 regio's... en hopen volgende week ook Corsica en de Elzas binnen te slepen. De Amerikaanse acteur Peter Graves is overleden. Hij werd in Nederland vooral bekend van de serie Mission Impossible, die van 1966 tot 1973 op tv was. In de serie speelde hij Jim Phelps, die aan het hoofd stond van een groep speciale agenten die de strijd aanbond met een groep samenzweerders.